Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de grote flatbrand in Valencia zijn zeker vier doden gevallen, melden de Spaanse hulpdiensten. Er wordt nog gezocht naar 19 vermisten. De brand brak uit aan het eind van de middag en binnen een half uur stond het hele flatgebouw van 14 verdiepingen in lichterlaaien. Mogelijk kwam dat door een bepaald bouwmateriaal dat was gebruikt. Zeker 14 mensen zijn gewond geraakt, onder wie zes brandweerlieden. Voor het eerst is een commerciële maanlander goed aangekomen op de maan. De Odysseus landde iets voor half één Nederlandse tijd bij de Zuidpool van de maan. De maanlander is van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines... en heeft zes instrumenten van NASA aan boord. De Odysseus werd vorige week gelanceerd met een raket van SpaceX. Andere commerciële maanlandingen mislukten tot nu toe. De Rotterdamse politie zoekt naar getuigen van een incident met een winkelwagen afgelopen woensdagavond bij een supermarkt. Een vrouw van 35 raakte toen zwaar gewond toen er een winkelwagen op haar werd gegooid. Ze ligt in het ziekenhuis. Hoe het met haar gaat is onbekend. Vier jongens zouden de winkelwagen hebben gegooid vanaf een loopbrug bij het Zuidplein. Op camerabeelden van de supermarkt zijn ze niet te zien. Gebruikers van Gemini, de AI-technologie van Google... kunnen voorlopig geen afbeeldingen van mensen meer genereren. Google heeft dat besloten omdat de resultaten vaak niet kloppen. Het bedrijf wilde dat Gemini geen stereotypen zou genereren... zoals mannelijke leiders of zwarte gevangenen. Maar het resultaat bleek door te slaan naar de andere kant. Als je Gemini vroeg afbeeldingen van een viking of een nazi-soldaat te genereren... kreeg je vrijwel altijd zwarte of Aziatische mensen te zien...